En daarmee gaat een lang gekoesterde wens van Zelensky in vervulling... vertelt verslaggever Kisha Hekster. President Zelensky vraagt al sinds het begin van de oorlog om F-16's. En nu heeft hij van Nederland eindelijk de eerste de toezegging binnen. Voor het tegenoffensief dat Oekraïne op dit moment voert... komt die toezegging hoe dan ook te laat. Want het gaat naar verwachting nog tenminste een half jaar duren... voor de eerste F-16's echt naar Oekraïne gaan. Zelensky bedankte het Westen voor de militaire steun... en hij is nu onderweg naar Denemarken. Tijdens het zoeken naar een vermiste zwemmer in een Brabants kanaal is een lichaam gevonden. De politie zegt dat het om de man gaat die ze zochten. Hij is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Zoek je nog een extra zakcentje? Let dan even op. Een Brits bedrijf is op zoek naar mensen die acht uur lang in een zwerm met muggen willen staan. Het bedrijf maakt muggenspray en om die te testen moeten de vrijwilligers één arm insprayen en de ander niet. Daarna wordt er geteld hoe vaak er een mug op ze landt. En als er eentje op je arm komt, dan zullen de onderzoekers hem zo snel mogelijk wegjagen. Wie meedoet, krijgt een beloning van 116 euro teleurstelling voor fans van FMG op Tessel gisteravond. De rappers die je kan kennen van deze. Oh, je hebt de boot gemist. Oh, oh, laat die boot maar varen. Oh, oh, oh, laat die boot maar varen. Ja, de mannen zouden optreden op het eiland. Maar dat kon niet doorgaan omdat ze, je raadt het al, de boot hebben gemist. Ik heb een... Uh... Eh, en die ook daadwerkelijk de boot hebben gemist. Vanwege het late tijdstip van de show had FMG besloten om niet met de normale veerdienst mee te gaan. Ze hadden een speedboot geregeld, maar die kwam voor een dichte sluis te liggen. Op Insta zeggen de artiesten sorry. De organisatie heeft laten weten dat de bezoekers hun geld terugkrijgen. Het is zonnig en dat blijft vanavond ook nog lang zo. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. En morgen hebben we opnieuw een zonnige en warme zomerdag.